Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Bij de BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied Europoort... is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plekke behandeld. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. De brandweer probeert het lek te dichten en zet waterschermen in... om te voorkomen dat de stof zich buiten het Rotterdamse bedrijfsterrein verspreidt. In Amsterdam hebben afgelopen avond rond de duizend mensen gedemonstreerd op het Museumplein tegen de coronamaatregelen. De deelnemers vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. De gemeente zegt dat de politie de bijeenkomst voortijdig heeft beëindigd... omdat niet iedereen zich aan de afstandsregels hield. De organisatie ontkent dat en zegt dat alleen op het einde iedereen is gemaand om afstand te houden. Suriname kan opnieuw niet aan de betalingsverplichtingen voldoen. Het land heeft door financieel wanbeleid van toenmalig president Bouterse... een staatsschuld van ruim 2,5 miljard euro. De regering kan ook de jaarlijkse rente van 22 miljoen niet voldoen aan de schuldeisers... en vraagt om uitstel van de rente- en aflossingsbedragen van dit en volgend jaar. Guus Hidding stond afgelopen avond voor het eerst op het trainingsveld als bondscoach van Curaçao. De 74-jarige trainer tekende in augustus al een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. Zijn komst liep vertraging op door een arbeidsconflict tussen Hiddings voorganger Bicentini en de voetbalbond van Curaçao. Afgelopen week sloten Bicentini en de bond een overeenkomst... waarna Hiddink nu als bondscoach aan de slag kwam. Curaçao hoopt zich te kwalificeren voor het WK. Maar volgens Hiddink is dat voor dit elftal een ingewikkelde en lange route. Het weer nog. Wolken en opklaringen wisten elkaar af vannacht. Al kan er nog een bui vallen. Het blijft erg zacht en wordt niet veel kouder dan zo'n 12 graden. Overdag vanuit het westen regen. Ook staat er dan een stevige zuidelijke wind.